Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Verschillende schoenen met botresten gevonden in de omgeving waar vijf dagen geleden spullen van Lisanne Froon en Chris Kremers werden ontdekt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt verder onderzoek op verricht. De twee Nederlandse vrouwen worden vermist sinds begin april. Ze waren toen op vakantie in Boquete. De zoektocht is toegespitst op een moeilijk toegankelijk gebied. Vanochtend was een zoekteam met helikopters daar aan het werk. Volgens Panamese media had de leider van het onderzoek twee tassen in haar hand met een onbekende inhoud. Ze komt later vandaag met een verklaring. Er komt voorlopig geen superprovincie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. VVD en PvdA kunnen daarover geen overeenstemming bereiken met D66 en GroenLinks. De steun van die partijen is nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Het kabinet moet nu bepalen wat er verder gebeurt. D66-leider Pechtold benadrukte nog dat het het kabinet vrijstaat om alsnog met een ander plan te komen. De detentiecentra van de Amerikaanse grenspolitie aan de grens met Mexico zitten overvol met kinderen. Volgens de autoriteiten zijn sinds oktober bijna 50.000 kinderen uit Midden-Amerika illegaal de grens overgestoken. Volgens media lijken die centra op die in de derde wereld. In ruimtes waar hoger 250 kinderen kunnen worden opgevangen zitten er 500 opeengepakt. De kinderen moeten bij toerbeurt eten omdat er niet voldoende zitplaatsen zijn. Een meisje van 15 uit Enschede dat te zien is in een filmpje waarin ze een scholieren schopt en slaat, wordt verdacht van poging tot doodslag. Vier andere jongeren van 14 jaar zijn aangehouden omdat ze medeplichtig zouden zijn. Op de video is te zien dat het meisje haar slachtoffer onder meer tegen het hoofd schopt.